Mark Hokker met het NOS Journaal. Vrijwel alle inzittenden van het vliegavond neerstorten in Cuba zijn om het leven gekomen, melden staatsmedia. Er waren 104 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord. Media melden dat de reddingsdiensten drie mensen levend uit het puin hebben gehaald. Het ging kort na het opstijgen mis. Het vliegtuig kwam terecht in een veld in de buurt van Havana. De Boeing 737 is zwaar beschadigd en verbrand. toestel vloog voor een Cubaanse luchtvaartmaatschappij... was op weg naar een stad in het oosten van Cuba. De jongen van 17 die vermoedelijk het bloedbad aanrichtte op zijn school in de Amerikaanse staat Texas... was kort daarvoor het gebouw binnengelopen met een geweer en revolver van zijn vader. Daarna opende hij in een klas het vuur op zijn medeleerlingen. Tien mensen kwamen om en nog eens tien raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn scholieren. In en om de school in Santa Fe lagen explosieven... en in het huis van de hoofdverdachte heeft de politie een molotovcocktail gevonden. De Russische president Poetin is blij dat ex-dubbelspion Skripal uit het ziekenhuis is. Poetin wenste hem een goede gezondheid toe in een persconferentie. Was een reactie op het nieuws eerder vandaag dat Skripal uit het ziekenhuis is ontslagen. Volgens de Britten zit Rusland achter de aanslag op Skripal. Poetin blijft dat ontkennen. Een passagier heeft een op hol geslagen lijnbus veilig aan de kant gezet. De buschauffeur werd onwel tussen Rotterdam en Steenbergen... en slingerde heen en weer op de Haringvlietbrug... Zijn voet zat klem bij het gaspedaal, dus de passagier kroop op schoot bij de chauffeur en wist zo de bus onder controle te krijgen. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Het koelt vannacht af naar een graad of acht. Ook morgen grotendeels bewolkt, met landinwaarts kans op een bui, maar is ook ruimte voor de zon.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 Twee van de vier rijstroken zijn dicht. En dat eh, kost je vijf minuten extra nu. A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en harningsveld Griesendam een half uur vertraging. Een vrachtwagen is daar een container verloren. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.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 Got to make the connection. hide. I've been wondering deep there. Made me fall in love. Spend the whole day to do. I got to go to work when it's over. Yeah. I can see my girl, everybody says I'm hypnotized.